Kok met het NOS Journaal. Er komt een commissie die de schadeclaims gaat beoordelen... van nabestaanden van zo'n 350 Bosnische moslims... die werden vermoord na de val van Srebrenica. Dat is besloten in de ministerraad. Hoe die schaderegeling en de commissie eruit gaat zien... wordt de komende weken nog uitgewerkt. De 350 mannen hoorden bij de groep van 5000 Bosnische moslims... die in 1995 naar de basis van Nederlandse VN-militairen waren gevlucht. Toen ze op de compound naar evacuatiebussen werden geleid... pikten Servische strijders de mannen eruit. Later werden ze geëxecuteerd. De Zeeuwse commissaris van de Koning Polman vindt dat met de besluitvorming rondom de verhuizing van de marinierskazerne het vertrouwen ernstig is geschaad. Hij spreekt van onbehoorlijk bestuur. Vanmorgen werd duidelijk dat de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen definitief niet doorgaat. Het kabinet heeft gekozen voor Nieuw-Milligen in de gemeente Apeldoorn omdat veel mariniers niet bereid waren om naar Zeeland te verhuizen. Het kabinet wil Zeeland compenseren. Manchester City is door de UEFA voor twee jaar uitgesloten van deelname aan de Champions League. De club zou de Europese Voetbalfederatie hebben misleid en de regels van fair play hebben geschonden. Manchester City heeft ook een boete van 30 miljoen euro gekregen. De financiële commissie van de UEFA begon een onderzoek naar de club... naar aanleiding van publicaties in het Duitse weekblad Der Spiegel eind 2018. Daaruit bleek dat de club de sponsorinkomsten niet juist zou hebben opgegeven. Pianist, dirigent en componist Rijnbert de Leeuw is overleden. Dat zeggen muzikanten met wie hij heeft samengewerkt. De Leeuw was onder meer de oprichter van het Schönberg Ensemble... en ook verwierf hij als pianist faam met zijn opname van werken van Erik Satie. In 2018 kreeg hij nog de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs. Rijnbert de Leeuw was 81 jaar. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 7. Morgen veel bewolking. In het noordwesten is er kans op regen. En dan wordt het maximaal 12 graden. S'avonds gaat de wind toenemen. Zondag waait het dan fors. Valt een geruime tijd regen. En het is dan bijzonder zacht. De temperatuur kan oplopen tot 16 graden.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 Ja, welkom dames en heren bij het tweede uur van ZFM. Het weekend in. U krijgt van mij de 40 beste platen, uh, eh, danceplaten van deze week. De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. En we hebben straks een nieuwe nummer 1. Oh, het is weekend. wat je doet. Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen opnoemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Bebe Rexa. 38 SOS van Avicii verlaat langzamerhand ook de Dance Top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morton. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34 All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence en Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31 we eh, vorige week nog op 38. Grado van Sievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29 ook nieuw binnengekomen deze week. Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28 You Got The Love. Van Kierno Silva en Movalk. En op 27 San Francisco van Don Dolla. Op 26 Losing It van Fisher. En op 25 I Love You Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love van Zigala Viet en Ella Henderson. En op 23, Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt zes plaatsen. Dan op 22, Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, nummer 19. 19, 19, 19. You think I give a fuck now? I got too much. I got too much. I got too much. You think I give a fuck? Nah, I got too much. nummer 17. means. I don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. talking about through your mind, through your body, through your soul.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 Op 18 was Poer Milk met Robbie, Dorothy en Kees. Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body. En wat een plaat van Chris Lake en Solardo. En dit is natuurlijk Narcotic van You're Yannick en Zenex.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 Het de beste zender om volledig uit je dak te gaan. Zometeen, na 9 uur, is er natuurlijk weer tijd voor See It tot 11 uur. Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13 Pump It Up van Endor. En dan op 12 I View Love van Sam Smith. Beide zijn deze week gestegen. Dus op nummer 11, en dan blijft hij al eh, een tijdje staan, Post Malone van Sam Veld en eh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad God is a Dancer van Chesto en Mabel. Vorige week nog op nummer 9, nu een plaatsje gezegd. En straks op nummer 9, Roses van St. John. Nummer 9. corner with the body screaming dollar. Never sold a back, but looking like Pablo in gonna make them feel your way like Tony Cumanoli. You already know that. You already know that. I walk in a corner with like a rose. I might tell your girl you cute, but ballin' that she goes.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 Da da da, uh, da da da, uh, da da da. Down, down, down, down. Show me easy, show me party. I'll be what you want, and it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Nummer, nummer zes zes zes.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 Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa Feet Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 Turn Me On van Briton Excalibur Heldens.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 En op 18 Poedermelk Milk van Ruby, Dorky en Kies. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. Op 15 Narcotic, Unatas eh, en Yannick Senex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use to Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hooked van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week.